Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vitesse heeft de KNVB-beker gewonnen. De Arnhemmers versloegen in de finale AZ met 2-0. Beide doelpunten werden in de slotfase gemaakt door Ricky van Wolfswinkel. Het is de eerste grote prijs die Vitesse wint in zijn 125-jarig bestaan. In de Kuip, waar de finale werd gespeeld, en ook in Arnhem barstte meteen een groot feest los, waarbij supporters onder meer het clublied Geel en Zwart zijn onze kleuren zongen. In Alkmaar stroomde het Waagplein al snel leeg, toen bleek dat het AZ niet was gelukt om voor de vijfde keer het bekertoernooi te winnen. Dankzij de bekerwinst is Vitesse komend seizoen verzekerd van Europees voetbal. AZ kan zich daarvoor nog plaatsen via de play-offs na de reguliere competitie. Bondskanselier Merkel wil dat Saoedi-Arabië stopt met het bombarderen van de Houthi-rebellen in Jemen. Dat heeft ze tegen koning Salman gezegd tijdens haar bezoek aan Saoedi-Arabië. Merkel zegt dat zij, net als de VN, kiest voor een diplomatieke oplossing voor het conflict in Jemen. De Sjiitische Houthis hebben een groot deel van dat land in handen... en worden al twee jaar bestookt door de Saoedische luchtmacht. Miljoenen mensen kampen door de strijd met een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Merkel wil ook dat Saoedi-Arabië meer vluchtelingen opneemt uit Syrië, Irak en Afghanistan. De Amerikaanse Maggie Lee, die bijna een maand in Nederland vermist was... zat bij verschillende mensen die ze kende via internet. Dat zegt de politie, die verder geen details geeft. Het 16-jarig meisje werd gisteren in Zwolle aangehouden. Haar moeder zegt tegen het AD dat ze reisde op het paspoort van haar zusje van 14. Maggie Lee's eigen paspoort was afgepakt... omdat ze al eerder had geprobeerd naar Nederland te reizen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vannacht in het zuiden af en toe regen. Minima tussen 6 en 9 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden en wordt het vanuit het zuiden droog.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 Mijn naam is Ben of Heugen, uw gast hier voor de komende twee uur voor ehm, in dit New Age muziekprogramma. Waar gaan we mee beginnen? Geen nieuwe albums eh, deze week, maar wel natuurlijk hele fijne muziek. Zoals deze Healing of the Heart van Paul Vinter van het eh, Scandinavisch label Phoenix Muziek. Mag ook wel eens gezegd worden. Een, een label wat al 20 jaar aanwezig is in dit programma Pixel Radio. Daarna hebben we Steve Rivera met uh, eh, Defining the Darkness. Nou, een hele mooie eh, cd-cover trouwens. Uh, album Hoesje in het gewoon Nederlands met een bliksemschicht. En, nou, knap gedaan, knap gedaan. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je mee willen lezen, dan kan dat via peacefulradio.info. En daar tik je gewoon 1226 in en dan komt de playlist er vanzelf uit. Verluisterplezier. luisterplezier.